Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland is een groot kinderporno-netwerk opgerold. Het netwerk had honderdduizenden gebruikers over de hele wereld. Zes Duitsers zijn opgepakt. Op het platform op het dark web, het verborgen deel van internet... stonden miljoenen foto's en video's waarop meisjes seksueel werden misbruikt. De Duitse justitie zegt dat de aanhoudingen een signaal zijn aan alle daders van kindermisbruik. Je kunt euch niet verstoppen. Nicht hinter vier Wänden, nicht hinter einem Pseudonym und nicht im Darknet. Daders kunnen zich nergens verstoppen, zegt hij, ook niet op het darkweb. Kunststudenten in Enschede gaan morgen niet naar de college. Op advies van de politie blijft de kunstacademie tot donderdag dicht. Het komt door een bedreiging die volgens het bestuur van de school zeer serieus is. Ze hebben niet verteld om wat voor dreiging het gaat. En bitter nieuws voor medewerkers die werken bij de zoete keten Dunkin. Het bedrijf is in Nederland failliet. Niet zo lang geleden heette Dunkin nog Dunkin Donuts. De Amerikaanse donut- en koffieketen wilde zich meer richten op koffiedrankjes... en dumpte donut dus uit de naam. Wanneer de winkels sluiten en hoeveel mensen er in Nederland werken voor Dunkin weten we niet. En de vrouwen van Twente zijn begonnen aan hun allereerste wedstrijd ooit in de Champions League. In Glasgow nemen ze het op tegen Celtic. En winnen, dat moet wel lukken, denkt sportcollega Tom van Hek. Vanavond zou het toch gewoon moeten kunnen. Anderzijds, het is ook zo'n eerste wedstrijd. Het roept veel spanning op. Het is bijzonder, dus daar moeten ze allemaal een beetje overheen. Het is een jong elftal, maar toch, ondanks dat, de kwaliteit is voldoende. En vanavond moeten ze toch eh, drie punten kunnen halen in Schotland. En een mooi begin geven aan hun eh, prachtige Champions League seizoen. De trainer van het Twentse team is trots op zijn team en is natuurlijk benieuwd hoe ze een niveautje hoger gaan doen. Het weer, vanavond wat bewolking. Hier en daar kan het ook regenen. Maar vannacht is het niet kouder dan 11 graden. Morgen vanuit het zuiden regen. Maar in het noordoosten blijft er zon te zien. Het wordt zo'n 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files nog in de regio Amsterdam. Om te beginnen de A10 tussen Amsterdam over Amstel en Knopen de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek en Waterland heb je nog 10 minuten op onthoud.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 Eens even kijken hoe dit nummer ook alweer heette. Dat was... moet ik even op mijn lijstje kijken, want dat zie ik niet zo gauw staan. Uh, eens even kijken hoor, eh, hoe dat heet. Nou, Lauren Samuels en Sophie Evans... Almost Being in Love. En dat was een cd'tje uit 2021. Finding... Chasing Rainbows, Finding Judy. Nou, Mooi beginnetje voor het eh, tweede uur. En eh, ja, hartelijk welkom als je het eerste uur gemist hebt. Eh, we hebben een centrale persoon deze keer in de, met genaamd Dave Hij Heeft mooie muziek gemaakt. Verder in het tweede uur, ja, mooie muziek. Nieuwe cd van Peter Bates onder andere. ik zie staan, nou, te veel om op te noemen. We gaan gewoon draaien. En ik zei het reeds, Dave Crushing. En dit is een bekende, die came misschien uit een detective serie. Thank you. dat was de, Dave Crushen die eh, eh, zich liet inspireren door Keep Your Eye on the Sparrow. Iedereen kent dat in uitvoering met Sammy Davis Jr. Was volgens mij de titelsong van de detective Beretta. En dit komt van eh, Discovered, heette het cd'tje van Dave Crushen. Eh, een andere tv-serie is The Grandchester. En daar ben ik ook wel enthousiast over. Want er zit een beetje oude jazz in verwerkt. En eh, in ieder geval nummers van een mevrouw die zich Gloria Day noemt. En eh, ja, ik weet niet precies wie het is. En her quartet. Ain't Got Nobody. Ja, zangeres Gloria Day in een nachtclub eh, eh, in de tv-serie Grandchester. Is volgens, mij, eh, ja, is volgens mij ook op televisie, volgens mij Grandchester. Uh, ja, ik zei het reeds. ik had Dave Christian centraal gezet. Hij heeft veel gedaan. Onder andere groot orkest, de All-Star Big Band geleid met hele bekende jazzmuzikanten. En daar ook een heel bekend nummer van. En dat is het nummertje Blue Train. Wie kent het niet? Ja, deze uitvoering van Blue Train komt van een cd. Dave Crushen presents GRP All-Star Band. Volgens mij is dat een live optreden van een groot aantal Amerikaanse uh, eh, jazz in Japan. Dus als je precies wil weten wie er meespeelt... want het is namelijk een hele aardige cd. Moet je maar eens opzoeken en kijken wie er allemaal op staan. Meer dan eh, genoeg. Ehm, dan gaan we naar een eh, bekende zangeres... die regelmatig op uh, North Jazz gestaan heeft... En haar naam is Shaka Khan. En ik zit dubbel tussen My Funny Valentine en Angel. Ik vind alle twee mee mooie nummers. Ik kies voor My Funny Valentine. Is your mouth a little bit weak when you mooie nummer van uh, eh, Chaka Khan komt van een, eh, een original soundtrack. Eh, ik weet niet meer precies uit welke soundtrack het was. Maar ik heb een grote bewondering voor deze zangeres met een enorm bereik. dan gaan we eens naar een uitstapje. Naar, er zijn natuurlijk in de klassieke muziek mooie nummers gemaakt. En in de jazz zijn er wel eens mensen die dat opnemen. Uh, nou, zijn hele bekende eh, jazz-uitvoeringen van klassieke werkstukken. Maar dit vond ik wel een hele mooie. Staat op de nieuwste cd van Peter Bates. Die kennen we allemaal, de Nederlandse jazzpianist. Peter Bates, even kijken, hier heb ik hem. Eh, the Flight of the Bumblebee in de quick version. cd'tjes van, volgens mij van dit jaar. Tchaikovsky, Rachmanitov en... Dan moet ik even kijken hoe dat er meer op staat. En All That Jazz. Peter Bates, Brian Landham. Leuk cd'tje, als je zeker van de klassiek in de jazzversie houdt. Ik kwam nog een cd'tje tegen, een oud cd'tje. En dat is van een eh, eh, Gene Fry Sitwell. Volgens mij is het een Amerikaanse jazzzangeres. En dat is, eh, ja, volgens mij, al, die heeft al, ik heb er geen jaren meer wat van gehoord. Maar dit vond ik wel een aardig cd. Het cd is Tenderly en er staan allemaal eh, nummers op uit de Great American Songbook. Onder andere deze Poor Imagination. mooie klanken van Jean eh, Fryer, uh, eh, wel. Maar waar deze dame gebleven is, ik weet niet. Volgens mij kwam ze uit Californië. Een prachtige stem, mooie arrangementen. Meer dan de moeite waard. Eh, Dave Christian stond centraal in deze uitzending. En heeft ook ja, muziek nagespeeld uit de West Side Story. Dat deed hij ook onder andere met eh, bij hele bekende. Ik zie hier Lee Rittenhouwer staan, John Pattinucci. Ik zie Arturo Sonderval die meespeelt, Bill Evans. Eh, eigenlijk al helemaal bekende. Ik zit er dubbel tussen de prologue uit de wedstrijd Story of Cool. Eh, ik kies voor de prologue. Arturo Sonderval, Bill Evans onder andere. Dave Crushen. En eh, het intro uit de West Story eh, mooi op de eh, plaat gezet. Mooi nummertje. Het is oktober en dat betekent in Amerika altijd de voorselectie van de baseballwedstrijden voor de World Series. Vind ik altijd leuk. En toevallig kwam ik weer een paar nummers tegen die over honkbal gaan. Onder andere van, eens even kijken waar ik dat heb staan. Count Basie en his orkest. Did you ever seen Jackie Robinson playing? Nou, dat is een hele bekende honkballer geweest. Dus Count Basie. Robinson hit that ball. It went zooming across the left field wall. Yes, yes, Jackie hit that ball. The song is back, the crowd went wild because he knocked that ball a solid mile. Yeah, boy. Yes, yes, Jackie hit that ball. Satchel Page is mellow, so is Caponello, Newcomb and Dobie too. But it's a natural fact, when Jackie comes to bat, the other team is through. Did you see Jackie Robinson hit that ball? He hit it, yes, and that ain't all. He's so home. Yes, yes, Jackie's real gone. Jack is real God. Jackie is a real God guy. Ja, misschien is baseball ook wel een leuk... Oh, het is een van eh, mijn collega's of ZFMGS eh, een, eh, een uitzending over boxers gemaakt. Ik sta me vaag bij. En eh, misschien baseball ook wel leuk. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor de baseball. Sister Win Winona Car en The ballgame. Game. salvation. to hear that Satan's ball. And when you start to swing it, you gotta give it your all and all. Yes, you know faith's gonna be your catcher, and on him you can depend. For Jesus standing at the home plate, and he's waiting for you to come in. Yes, you know Moses, he's on the sideline. Sister Winona Carr, uh, eh, die, die heeft het hele evangelie even in een ballgame omgezet... met de deugd door eh, op de honken, zou ik maar zeggen... en allerlei figuren uit de Bijbel die ook een rol speelden. Eh, oktober, de finale van de World Series altijd... en nu zijn de voorbereidende wedstrijden. Altijd leuk om daarnaar te kijken, apart sfeertje. ik had al iets van Simone Kop gedraaid... maar ik vind dit wel leuk. What a difference a day makes. What a difference a day makes. A 24 little hours. I brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday was blue day. Today above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day different Simone Kopmeijer uit, eh, van het cd'tje Hope, What a Difference a Day Makes. Eh, ik kan me dat herinneren dat Esther Phillips dat nummer ook gezongen heeft. En Esther Phillips, eh, daar heb ik ook nog iets van. ook wel een hele bijzondere zangeres met volgens mij een zwaar leven, zo gezegd. Esther Phillips, Home is Where the Heart It Is. junkie walking through the twilight. I'm on my way home. I left three days ago, but no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain such a bad idea if I never, never went home again. take it, quit it. Lord, did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world, so that the world can watch you die? Home is where I inside white powder dreams. Home was once an empty vacuum that's filled now with my silent screams. Home is where the needle marks I never, never went home? Stand as far away from me as you can and ask me why. Hang on to your rose repeats, close your eyes, watch me die. You keep saying take it, quit it, Lord, but did you ever try to turn your sick soul inside out so that the world, so that the world can watch you die, can watch you die, watch you die, watch you die. You say kick it, you keep saying quit it. Ja, Esther Phillips, mooi nummertje ook. Uh, bijzonder zangeres ook, bijzondere stem. herkenbare stem, herken je direct als, als je haar hoort zingen. De hoogste tijd voor een nummertje van Benjamin Herman... Eh, van een cd'tje Deal, A Man With A Plan. Ja, soms heeft muziek power. En dan kun je wel zeggen van eh, eh, dit nummertje van eh, Benjamin Herman... A Man With A Plan meer dan de moeite waard. Je hebt geluisterd naar ZFM eh, Jazz, samenstelling, presentatie Alco Beuving. En we hebben van alles gedraaid. Uh, centrale was eh, Dave Grushin. En daar eindig ik ook mee met een nummertje van de zijn laatste cd van Brazil samen met Lee Rittenauer. En ja, van alles zat ertussen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie dag van. geniet zolang het nog droog is. De komende dagen blijft het volgens mij nog droog. Maar het is herfst, dus je weet, het kan gaan vallen. Eh, het laatste nummertje is dan ook van eh, eh, Lee Rittenhauer en Dave Crushen van de, hun nieuwste cd Brazil. En de kies ik, even kijken welke kies, deze. Mea Samba Toto. Komt-ie. Bedankt voor het luisteren. See you next time.